Renate Kok met het NOS Journaal. In Moerdijk stemt de gemeenteraad vanavond over opheffing van het dorp. Het dorp in Brabant dreigt te moeten wijken voor de uitbreiding van het nabijgelegen haven- en industriegebied. De inwoners kregen dat vorige week te horen. Het gemeentebestuur ziet opheffing van het dorp als de enige optie. Elf insprekers probeerden vanavond nog de raad op andere gedachten te brengen. Opnieuw zijn vier verdachten veroordeeld voor het geweld op het Malieveld in Den Haag in september. Een anti-immigratieprotest liep toen uit de hand. Onder meer agenten en journalisten werden belaagd... en ook waren er vernielingen aan het partijkantoor van D66. De hoogste straf vandaag was voor een man van 22. Hij kreeg drie maanden cel, waarvan één maand voorwaardelijk... omdat hij onder meer stenen naar politieauto's gooide. Een man van 42 kreeg 10 weken cel, waarvan 4 voorwaardelijk... omdat hij een brandende container richting het D66-partijkantoor duwde. Inmiddels zijn er nu 17 ruilschoppers veroordeeld. D66-leider Jette zegt dat hij en CDA-leider Bontebal... veel stof tot nadenken hebben gekregen over stikstof. Ze lieten vandaag in de formatie zich bijpraten door deskundigen. Onder meer een eh, hoogleraar en een expert van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die zeiden dat vooral stikstofreductie in de landbouw nodig is... omdat die sector verantwoordelijk is voor driekwart van de binnenlandse stikstofneerslag. Jette wilde nog niet zeggen of het gesprek zal leiden tot radicale keuzes in het stikstofbeleid. Het concert van een Russisch-Oostenrijkse pianiste in Eindhoven over twee weken gaat niet door. Het muziekgebouw Eindhoven heeft het optreden geannuleerd... omdat de pianiste Elisabeth Leonskaya ook in Moskou optreedt voor Russische militairen. In februari en maart staat ze ook geprogrammeerd in Groningen en Amsterdam. Die concerten gaan vooralsnog wel door. Het weer geleidelijk alleen nog buien aan de kust. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen geregeld zon, ook buien. Soms met hagel en natte sneeuw.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 What are we all looking for? to hold her tight. He suits it right, makes it out of sight. The song. ZFM 106.9 FM the soda cribs and a bathroom I can play baseball in And a king-size tub big enough for ten plus me what you need?